Jong met het NOS-journaal. Bij noodweer in het zuiden van de Verenigde Staten zijn in een dagtijd zeker 71 mensen om het leven gekomen. Staten als Arkansas, Alabama en Tennessee worden al weken geteisterd door stormen, tornado's, onweersbuien en zware regenval. Veel huizen zijn verwoest en er zitten honderdduizenden mensen zonder stroom. Verschillende staten hebben de noodtoestand uitgeroepen, zodat ze een beroep kunnen doen op noodhulp van de regering in Washington. Het aantal Nederlanders dat in de schulden zit blijft groeien. Vorig jaar klopten 80.000 huishoudens voor hulp aan bij gemeentelijke kredietbanken. Bijna 30.000 meer dan in 2009. Er werd voor 47 miljoen aan krediet verstrekt, 3 miljoen meer dan het jaar daarvoor. De Vereniging van Schuldhulpverleners is bezorgd over de groei die vooral wordt veroorzaakt door de economische crisis. Schulden zijn inmiddels diep in de samenleving geworteld, zegt de vereniging. Meer dan 200 leden van de Syrische baatpartij van president Assad hebben hun lidmaatschap opgezegd uit protest tegen het geweld tegen demonstranten. In een verklaring zeggen ze dat ze samen opstappen na het gewelddadige optreden van leger en politie waarbij honderden doden en duizenden gewonden vielen. De autoriteiten geven gewapende groepen de schuld van het geweld, maar de oppositie zegt dat het leger schiet op ongewapende demonstranten. De onderwijsinspectie velt in een onderzoeksrapport een vernietigend oordeel over vier opleidingen van de hogeschool in Holland. Bijna 40% van de afgestudeerde studenten aan die opleidingen kreeg ten onrechte een diploma. Het gaat om vier opleidingen gericht op economie en management. Voorzitter Terpstra van In Holland zegt dat de studenten die een hbo-onwaardig diploma hebben gekregen een aanvullend lesprogramma krijgen aangeboden om alsnog aan de eisen te kunnen voldoen. Het weer in het noorden en midden af en toe zon. Vanmiddag overal buien met kans op onweer. Waar de zon doorbreekt wordt het een graad of 20. In buien een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staat file op de A7 Hoorn-Zaandam. Rijdt langzaam tussen Purmerend en Zaandam. Op de A8 Zaandam Amsterdam 5 kilometer tussen Krommenie en Oostzaan. En tussen Zaandam en Knoppen Koenplein 4 kilometer. Op de A15 richting Europoort vanuit Gorkum verknopen Vaanplein 4 kilometer. Op de A20 hoek van 100 Gouda 3 kilometer bij Moordrecht.